Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Noord- en Zuid-Korea hebben afgesproken dat er deze week een tweedaags overleg komt op hoog niveau. Woensdag en donderdag wordt de Noord-Koreaanse regeringsdelegatie verwacht in Seoul. Gisteren was er voor het eerst in twee jaar weer een gesprek tussen vertegenwoordigers van de twee landen. Er is 17 uur op werkniveau gepraat. Het overleg in de komende week is op hoger niveau, maar het is nog niet duidelijk wie er komen. Een belangrijk punt is het gezamenlijk industrieterrein Kaesong... dat in april werd stilgelegd als gevolg van opgelopen spanningen tussen de twee landen. Ook wordt over humanitaire zaken gesproken, zoals hereniging van familieleden... die door de Koreaanse oorlog van elkaar gescheiden zijn geraakt. De AFM zegt dat staatssecretaris Wekers veel te optimistisch is over de toekomst van de pensioenen. Wekers berekende onlangs dat ook in de toekomst een werknemer een pensioen moet kunnen opbouwen van 70 van het laatst verdiende loon. De toezichthouder op de financiële markten denkt dat Wekers uitgaat van een ideale situatie, maar in de praktijk lukt het niemand om zoveel pensioen op te bouwen. Vooral jongeren komen fors lager uit, zelfs als ze vier jaar langer moeten doorwerken. Ook deskundigen uit de pensioensector zetten grote vraagtekens bij de berekeningen van de staatssecretaris. Bijvoorbeeld omdat werkgevers niet zitten te wachten op werknemers van 70 jaar. In het Tiki-bad op attractiepark Duinrel in Wassenaar is gisteravond een man van 22 bewusteloos uit een waterglijbaan gekomen. Hij is met een flinke hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de Superslide, een glijbaan waarop snelheden tot 20 km per uur worden bereikt. Het is niet bekend wat er precies in de glijbaan is gebeurd. Omstanders hebben tegen Omroep West gezegd dat ze een harde klap hebben gehoord. Dan nog het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. Overdag breekt de zon weer door, maar in het westen en noordwesten kan het bewolkt raken. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Ben ik nou gek of hoe zit dat? Er komt een verbod op het afknippen van kippensnavels in 2018. En nou worden ze afgeknipt omdat die beesten elkaar anders kaal pikken. En ze willen dat daar straks tegengaan door socialere kippen te gaan fokken. Kippen die elkaar niet pikken als ze te dicht bij elkaar zitten. Maar het is toch logisch dat ze dat doen? Dat zouden wij toch ook doen als we dicht op elkaar zitten? Dan ga je douwen, dan ga je slaan. Tenminste, ik wel. Laten ze die beesten eens een keer de ruimte geven, gadverdamme. hè? Dat ze niet meer in een klein hockey of in zo'n legbatterij mogen. Laten ze dat nou eens verbieden. Het is van de pot gerukt. En het zijn juist van die leuke beestenkippen. Het is wel gezellig met dat lekkere geluid van ze. Nou, ik ben helemaal geen vegetariër, integendeel. Maar ik denk er hard over om geen kip meer te gaan eten. Wat een rare wet van die Sharon Dijksma. Doei. weer goed. Welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op www.groendevrouw.com voor meer opwekkends. Goed, eh, muzikale gast vannacht. Joris Zwart. Ja, eindelijk al eerder aangekondigd, maar nu is het er dan toch echt. Eh, maar ja, ze is even aan het soundchecken. Dus, eh, nou, dan geef ik u even iets moois om naar te luisteren. Van Morrison, hè, van zijn laatste album met de prachttitel Born to Sing, No Plan B. Ik ben eigenlijk benieuwd of Jori dat eh, ook zo voelt. Ga ik straks vragen. Maar eerst ga ik even mee met de van naar eh, Monte Carlo. Hè? Even bijkomen. Tot Jori klaar is. Tot zo. So said consider hell as other people. I believe that most of them are. So said hell as other people. I believe that most of them are. Well, the pettiness amazes me. Even after I've gone this far. some peace. the restaurant. Some kind of phony pseudo jazz. I don't care, I'm trying to get away from people that are trying to drive me mad. After everything I worked for, they're gonna throw everything away. I can live to find rijdt u op de N7 van Groningen richting de Duitse grens... dan komt u tussen Euvelgunnen en Foxhol een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de N7 van Groningen naar de richting de Duitse grens... dan komt u tussen Euvelgunnen en Foxhol een spookrijder tegemoet. Einde bericht. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Ik dacht, je laat het wel weer opkomen, dat wat je weggedraaid hebt, uh, René. Oh, het was op. <laughs> nee, er zat namelijk nog een hele mooie jingle bij. Kan je dat laatste stukje nog even laten horen? Gaat je dat lukken? De laatste 18 seconden van, eh, van wat je net uh, wegdraaide. Nee. De laatste 18 seconden. Zet op. Dit is de nacht van het goede leven. Met Adeline. <laughs> Ja, dat is dus leuk. Dus ik moet dus uh, Van de denken, eh, danken, uh, Van Maar ook Jori, die mij bijna anderhalf jaar geleden deze mooie jingle schonk. Dank, dank, Jori. Ah. Dat was met, uh, dat was met, met Reinier Scheffert. En ook... <laughs> En ook een punt, weet je nog? Ja, zeker. Nou Fantastisch. je hebt al uh, gesoundcheckt, dus het klinkt nu als een klokje. Is alles goed? Ja, zeker. ik moet af en toe even omstemmen... omdat elk nummer van mij in een andere gitaarstemming staat. Nou ja, goed. maar dat is alleen maar, allemaal live, hè? Goed. Eh, ehm, eh, je, nieuwe plaat is uit. Het is eigenlijk wat je zegt een soort tussenplaat. Dat vond ik dan nou zo raar. Ja, of nou ja, een EP is het. EP, het is een hele grote groot Het is heel groot. Nee, ja, het is op vinyl, dat is waar. Het is een vinyl, eh, heel bijzonder, eh, een bijzondere EP. Maar het is wel een EP vanwege de hoeveelheid liedjes. En voor mij ook, het zijn allemaal akoestische nummers. En ik heb het, de live benadering heb ik proberen te behouden. Dus ik heb het allemaal live ingespeeld. Dus niet gelaagd of heel geproduceerd. Ik wilde zo rauw mogelijk klinken zoals ik live ook ben. Zoals je ook klinkt. Dus- en, dat, was, eh, en dat, dat heeft een toegevoegde waarde op vinyl. Eh, dus dat was sowieso al heel lang mijn droom. En eh, voor, ja, een tussenplaat in de zin van... Of, tussen EP, ehm, omdat ik een nieuw tweede album wil maken, volwaardig album. En eh, dit voor mij echt, dat was nodig. Echt, ik moest voor mijn gevoel even twee stappen terug... in de zin van dat akoestische waar ik vandaan kwam om weer eh, te oriënteren op een volwaardig album en een band. Eh, Oké, want je hebt dus met die band getoerd, wat best wel pittig was. Hè? Want je bent, nu, ja. je bent nu ook nog pas 23 en eh, dus, je komt al je derde plaat aan. Want ik vind het toch gewoon een hele plaat hoor. Want ja, het, is ook een plaat. Het is ook letterlijk gewoon een <laughs> plaat. Ja, dat wel, zeker weten. Mm. Maar voor mij een, een tussending, want ik heb eigenlijk bijna al die nummers tijdens de tour geschreven. Dus het was echt een, een ding om, om voor mij... Ja, de, de, het thema, zeg maar, dat gaat voor mij over vragen waar ik voornamelijk mee zat. En dingen waar ik tegenaan liep het afgelopen jaar. Dus het moest er gewoon nu uit. En tijd voor een heel album had ik niet. Dus ik heb echt letterlijk iemand opgebeld eh, die ik te gek vond. Eh, die voor het liedje ging. En ik zeg, oké, wij gaan volgende week naar de Ardennen toe. En we gaan in een week uh, eh, dat plaat opnemen. En hij zei, ja, is goed. Okay. Met eigenlijk een, volstrekt vreemde in een huisje voor een week. Oh, en zo hebben we dat ding opgenomen. Klaar. Dat was het. En hoe had je hem dan gekozen? Op, op basis nou, waarvan? Ja, en via, via mijn management. En die kende hem al. En hij speelde bij de Hackensaw Boys. Dus hij is eigenlijk een banjo-speler. En, heel, eh, en we hielden van dezelfde whisky. Dus dat, dat <laughs> klopte allemaal eigenlijk. En toen, ja, ik voelde gewoon een connectie met hem. En ik dacht van, daar gaat het me om. Dan weet ik dat het goed komt. En dat hij eh, mij tegen gewicht zal bieden, zeg maar. Nou, we gaan je horen. Maar nog even die vragen. Eh, eh, Van Morrison, dat draaiden we net, hè? Zij, zijn album heet Born to Sing, No Plan B. Geldt dat voor jou ook? Ehm, ja. <laughs> ja, eigenlijk wel. Ehm, ik, ben, ik heb echt... Ik zing al vanaf ik een klein kind ben. En eh, dat ik tegen mijn moeder zei toen ik vier was... man, bestaat dit melodietje al? Bestaat dit al? En ik heb wel heel veel interesses in het leven. Ik hou echt van het leven. En, en dat kan soms wel eens zorgen voor heel veel verschillende interesses... en een focusverleg. Maar ik, ja, I'm born to sing. Oké, goed, laat horen. <laughs> Joris Zwart. Ja, haar eh, nieuwe albumplaat heet... Ik pak hem even bij, hier zo. Heet Way In, Way Out. dat liedje dat, eh, ga ik als laatste Oh, dan gaat het als laatste spelen. Ja, ik ga toch eentje doen die van het, uh, van het oude album even. Ja? Om, eh, Oké, om erin te komen. Om erin te komen, ja. <laughs> All right. Het, uh... Ik zet hem. Yes, het liedje heet I Say Nothing. Oké. Okay. Welcome home. Step a little closer. Bend your head like you do me a proposal. I like it. when you read between the lines. These little black dots don't lie. I say nothing. The sun is moving all around, leaving blood stains on the ground. I must run to bend the chisel wounds, but it's never done. I see nothing at all. No. I keep my mouth shut for those who listen. I stare at your shoes, to keep your feet in prison, but alright. There you go, you keep on moving and let me be so long. Sometimes I will stare at my ceiling. It gives me this warm and retarded feeling. Devotion, a physical release of this emotion. I will say nothing, little daughter. Whether you go, I sit here all day watching the starter of gold. Oh, and I like doing this and listen and observing you my metabolism. I keep my mouth shut for those who listen. I stare at your shoes to keep your feet in prison, but alright, there you go. You keep on moving. Ja. Goh. Kijk. Kijk, dit is dus, vind ik, dit vind ik singer-songwriter. Dat vind ik boeiende singer-songwriters. We worden ermee doodgegooid, vind ik, met singer-songwriters. Nu, blijf, blijf, maar staan. Ik ga, ik ga even gauw voorlezen wat, wat er komt. En dan eh, mag je... Volgende. Jij ja, wil iets pakken? Ja, mag. ik sta een rooster. Kijk, dat hoor Wat? Oh, je staat op een rooster, ja. ja. Oh, <laughs> dus- eh, René. René Visser doet de, doet de techniek. ik ga mijn gitaar staan. Oh, je gaat... Oh ja, want het klinkt heel... Eh, ja, want het is iets met de voetjes. Eh. Goed, ik ga even opnoemen wat er allemaal verder komt. Uh, eh, Oud-KRO-hoorspelregisseur Leon Povel... die overleed onlangs op 101-jarige leeftijd. En nou interviewde ik hem vorig jaar... of nee, dat is alweer twee jaar dus geleden bijna... vlak voordat hij 100 werd. maar zijn zoon, Winfried Povel, die interviewde hem afgelopen najaar... echt heel breed. Moet je je voorstellen, een man die, die een eeuw leefde... De, de opgang van radio meemaakte, die heel veel zelf uit moest vinden... een groot gezin kreeg, de oorlog moest meemaken... geschiedenis schreef op hoorspelgebied hier in Nederland... bergbeklimmer was en vader van een hele rij kinderen. Afijn, een bijzonder leven waarover hij vrijheid vertelt tegen zijn zoon. En dat gesprek duurt 2,5 uur en u krijgt het in vier delen. En aansluitend, ja, dat leek me logisch, ook een hoorspel van zijn hand. En vannacht is dat uh, het Korsakoff-syndroom, een verhaal van Theo Theodor Weizenborn. Verder eh, herhaal ik nog even een hilarisch verhaal van een Rus die wodka maakt nou ja, eh, uit, dat ga ik niet vertellen, dan moet je maar luisteren. Dit naar aanleiding van het verschijnen van Edwin Trommelens... vermakelijke en zeer interessante studie over de Russen en hun wodka... in Engelse vertaling op de Amerikaanse markt. Ik kreeg onmiddellijk al lovende recensies. En natuurlijk eh, is daar Track Tracers van Jan Emaus en Verse Emily... een gesprek met Rex van Beuningen. F. Starik doet zijn moeder. En Marjolein blijft haar online Facebook-vrienden offline onderzoeken. Nou, de website www.adelinevanlier.nl. Daar kan je dus uh, alles terugluisteren lezen en podcasten. En, eh, eh, goed, je kan ook mailen naar het hetgoedeleven.kro.nl. Je kan met mijn vrienden op Facebook, Adeline van Leer. Uh, eh, daar zet ik ook die podcast weer allemaal op. En twitteren via n8vh Goede Nou, Jori, jij bent lekker aan het stemmen, maar de floor is yours again. Ja? Ja, er is zojuist een snaar gesprongen. Oh, dat meen je niet. Is dat heel erg? Ja, dat is heel erg. Oh. Maar ik heb, eh, ik, heb, ik heb een tweede gitaar bij me. Dat is een resonator. Oh. Zoals je ziet. Ja. Dus we gaan proberen of het hier ook lukt. Oké, goed. Spannend. Dit is wel een liedje van het... Eh, van het nieuwe album. Van de nieuwe EP. EP, e ja, EP, dat doe, dit, dit staan allemaal acht nummers op. Ik vind het, het is gewoon een echt album, vind ik hoor. Ja, acht nummers is een... Eh, ja. Die lengte, dat is een cd, maar ja, ik heb het op vinyl uitgegeven. Dus- en dan heet het toch... Dan heet het een LP trouwens. het, is, het, is, ook een LP. Het is gewoon een LP. Oh, hier zijn de teksten. Dat is wel heel vreemd. Welke ga je doen? Ik ga My Boat spelen. Oké. Dat is een liedje van mijn vader. Dat is wel heel goed. Je vader heeft even een beetje pech. En, uh, even een beetje pech, Die is een beetje ziek geweest wil een liedje voor me vanavond. He, want hij heeft jou gitaar leren spelen? Mijn vader heeft mij eh, gitaar leren spelen, ja, zeker weten. Die is eh, okay. gitarist. En dat, eh, Nou, voor Kees. Ja, voor Kees. <laughs> en het is een zeeman, dus vandaar my Ja. He said I don't belong, and I don't like the water in my boat. He said he must run. Don't like the voices in my, don't wanna give in. He said I don't belong, and I don't like the water in my boat. I don't. Like wat? dat wil ik wel even zeggen. Wat is er dan? Ja, ik heb nu even een andere gitaar, dus sorry en klinkt als een beetje vals klinkt. Oh, dat hoor ik niet. hey, en moet jij die... die, die, die eh? de fine-tunen, de mensen die het wel Oh, ja. moet jij die uh, snaar repareren of lukt dat niet? Of heb je dat eh, niet bij je? Dat gaat, dat gaat niet. Dus ik doe het gewoon met wat ik heb. <laughs> Oké, kom jij zitten. Gaan we eventjes even, even gewoon kletsen. Want je was hier januari 2012. Dus ik ben wel eigenlijk benieuwd naar hoe het was de afgelopen anderhalf jaar. Want het, eh, het ging maar door, hè? Ja, zeker. Ja. Ik heb echt non-stop eh, getoerd. Waanzinnig. Eigenlijk. Met de band? Ja. met de band. En solo. Heel veel opgetreden. Ja. Jullie zijn, naar, jullie zijn naar Vietnam geweest. Klopt. Ja, heel bijzonder was dat. Ja? Ja, zeker. Vooral, eh, ja, sowieso. Dat je, de, dat je de mogelijkheid krijgt om door je muziek, doordat je muziek maakt, ja. Eh, naar zo'n mooi land mag gaan. Nou, dat, dat vind ik fantastisch. Ehm, en daarnaast is Vietnam ook een heel bijzonder land. Het is echt heel eh, opkomend qua, eh, ja, qua alles eigenlijk, qua bouw, qua... ja, noem het maar op. En ehm, ja, de mensen ook heel, heel aardig, heel bijzonder. Ik kom even, ik kom even niet uit mijn woorden. Maar, <laughs> <laughs> ik, eh, sorry, ik loop een beetje te praten. Nee, maar je bent eh, nou, Vietnam geweest, maar dat is een van de dingen. Je hebt overal eigenlijk... Je hebt alle middelgrote zalen gehad. Eh, en je hebt Paradiso gestaan. Is Paradiso niet gewoon het allerleukste om te staan? Nee, ik heb niet in de grootzaal gestaan nog. Nee, oh, ik dacht eerst dat dat zou veranderen. Omdat het, omdat het zo Jij zou met Kees... Uh, Mayfield. Stonden jullie boven? Oh, ik dacht dat naar de grote zaal verplaatst was. Ja, Kees wel. En ik, ik ben toen naar People's Place eh, gegaan. Oh. Dat was ook heel leuk. Ja, daar ben ik nog nooit geweest. Is dat aardig? Ja, het is ook een hele toffe, toffe zaal, zeker. Oké. Dus de grote zaal moet nog komen, Paradiso? Ja, ja, daar ga ik voor, voor het nieuwe album. Ja, toch? Ja, <laughs> toch? zeker. zeker. Goed. hey, en... eh ehm, zou ik zeggen, afgelopen vrijdag stond je in het Van Gogh Museum. Ja, Klopt, ja, omdat het Van Gogh Museum bestaat 40 jaar. En eh, de popafdeling van het conservatorium waar ik heb gestudeerd... die bestaat 10 jaar. Dus zij hebben de handen ineengeslagen. En eh, met een orkest hebben ze heel veel eigen nummers... en nummers die geïnspireerd op werken van Van Gogh zijn geschreven, zeg maar. Die, uh, die hebben ten gehore gebracht. Want dat doen jullie vaker? Dat is, dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt? Nee, Van Gogh gebeurt vaker. Ja, dat is meer ook in opdracht van school en van het conservatorium. Dan krijg je eh, ja, dan mag je een... een eh, het is gewoon een schrijfopdracht eigenlijk. Voor, dat je een schilderij uit mag kiezen die je bijzonder vindt. Heb jij het wel eens gedaan? Ja, dat heb ik wel eens gedaan, ja. Maar ik heb dit keer gewoon een... Ik heb eigenlijk een, eh, een eigen nummer gepakt waarvan... die ik al had, die ik door de biografie van, van Gogh... vond passen? Ja, dat vond ik heel erg passen, ja. En dat is heel mooi uitgearrangeerd met strijkers. En dat, ah, oké. Welk nummer was dat? Dat is Wayne Way Out, dat is de oh, titel ook. Ja, ja ja, nou goed, we gaan, gaan het straks nog, eh, nog horen. Want ik, uh, er was ook een klein documentairetje gemaakt over dat nummer. Dat vond ik op internet eh, door een dame. Ja, klopt. Ja, Ma Marije, klopt. Ja. Dus waarin je dat heel leuk uitlegt, wat de betekenis van dat nummer is. En dus betekenis... want dat heeft allemaal te maken met het feit dat jij bent nu pas 23. je won wanneer was het? 2010 alweer. Ja. Eh, de grote prijs van Nederland. En vanaf dat moment... 2011, ja. 2011, ja. Nou, dat is gewoon twee jaar lang al heksenketel in jouw leven. Het gaat maar door. Hè? En, en je moet dus ook dan... Je had een band en die moest je leiden en dit en mhm. dat. En je, maar je wil verder gaan en eh, best wel zwaar. En daar is deze, deze plaat ook een beetje een uh, reflectie van? Ja, een beetje wel, maar ook, ook niet hoor. Want ik, eh, ik hou echt heel erg van het met band spelen. En dat wil ik ook zeker gaan blijven doen. Ehm, maar ik wilde wel opnieuw even oriënteren wat ik wil qua sound en qua nummers. Omdat ik eigenlijk... Je eerste plaat, daar doe je je hele leven over. Dus dat zijn nummers die je je hele leven hebt geschreven eigenlijk. Ja. En, ehm, en ik was ook afgestudeerd aan het consortium. Eh, en die, die pleiten echt wel voor authenticiteit. Zeg maar. Daar word je heel erg in eh, gemotiveerd, eigenlijk gesteund. En toch voelde ik eh, dat, ja, ook met ontwikkeling... ik bedoel, van je twintigste tot je 23 verander je best wel. Ja. Wilde ik even ontdekken wat ik wilde voor een nieuw album. En daarvoor moet ik gewoon terug naar de kern, voor hoe ik ben begonnen. Ja, dus eventjes zonder band, maar gewoon jij met je gitaar. Ja, en ook wat vond ik... Wat, wat, ja, dat, dus het klinkt heel, zeg maar, eh, jong volwassen. Maar ja, wat vind ik belangrijk in het leven, ja. weet je wel? Ja, want al heel snel word je natuurlijk een beetje geleefd. Want uh, nou, mensen hebben die plaat... Oké, dat is Joris Zwart, die zetten we in die hoek. En die doet dat. En die uh, treedt maar op. En... Ja, en je moet natuurlijk je eigen weg blijven volgen en authentiek blijven. Ja, ja is best lastig. maar ik, wat, waar ik achter kwam is dat ik eh, ten alle tijde trouw wil blijven aan mezelf. En aan het gevoel waarom ik muziek maak. Want als ik dat niet doe, dan distancieer ik mezelf van een bepaald eh, ja, van een bepaald gevoel, van iets wat ik belangrijk vind. En dan gaat dat dus ook weg, die authenticiteit. Was dat al een beetje aan de hand? Voelde je nou, even, ja. Want je, wordt een, ja, je hebt een eerste indruk. En als je eigenlijk... Eh, ja, toch, ik, ik was zo ontzettend naïef ook. Van, nou ja, ik wil dit gewoon. Ik wil mijn doel bereiken. Ik wil een plaat uitbrengen en ik wil veel spelen. En eh, nou ja, heel naïef ook weer niet. Maar ja, er komt zoveel bij kijken waar je helemaal niet, uh, geen weet van hebt. En Zoals, als je dan, noem eens wat, iets wat je, wat je wel nou tegenviel? ja, een, eh, ja, dat weet ik niet. Dat, of tenminste, dat, dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Want dan ga ik die negativiteit... Eh, oh, oh oké. Ja, oh, dat is saai, hè? Voor de radio <laughs> natuurlijk. Oké, even kijken. Eh, nee, nee, nee. <laughs> Nou ja, goed, nee, maar ik, nou, ik, ik vond zo... het teamleider. Ik, ik ben, oké, ik ga het gewoon zeggen. Ik ben origine. Eh, organisatorisch niet heel sterk? Nee, ik ben een hel. Ja, oh. zeker wat dat oh. betreft. En dat is ook mijn kracht. Want doordat ik die chaos heb, schrijf ik hartstikke leuke liedjes. Ja. En ehm, maar ja, goed, als je, als je dan eh, het plan hebt van... oké, nou, ik weet niet hoe het werkt, dus wat ga ik doen? Ik ga het zelf doen. Ik ga zelf een fictief label oprichten. Ik ga zelf mijn platenmaatschappij een soort van vormgeven. En, eh, dus ik, ik had gewoon besloten, ik ga het allemaal zelf doen. Nou ja, en daar komt nog wel wat bij kijken. Dus daar, wat dat betreft ben ik hard op mijn plaat gegaan met... oh, oké, okay. ja. Eh, hikken tegen een burn-out aan terwijl je 22 bent. Weet ja, je, dat... ja, echt te veel gedaan, ja. Ja, of nou ja, misschien niet eens te veel gedaan, maar gewoon eh, verkeerd... Eh, nou, te veel op, je bordje manier. Ja, ja, dat kan ook heel anders en, en wat bewuster. En nou, als ik daarop terug heb, vind ik dat natuurlijk fantastisch... om te zien van hoe je dat Goeie, dat, dat is gewoon een leerproces natuurlijk Ja hoor, en ik heb echt een fantastisch jaar gehad. Dus het was echt heel... Natuurlijk was het zwaar, maar daar wil ik echt niet de nadruk op leggen. Want het was voor mij gewoon heel erg leuk. En ik dacht van, oké, nou, ik heb geleerd van mijn fout en ik ga het nu weer opnieuw doen. En je bent niet onderuit gegaan? Want je bent nee, dat niet. Nee, maar ja, goed. Eh, ja, je leert ervan, ja. denk ik. Ja. Oké, goed. Laat er nog eentje horen. Ehm, ehm, maar mag ik dan even... Ik heb wel even een paar minuutjes nodig om om te stemmen dan. Oh, oh oké, een paar minuutjes. Dan draaien we even een plaatje. Zullen wij iets draaien van... Uh, Laura Marling, Hij is net zo oud als jij. Ja, jonger nog. Nog ietsje jonger, jonger. Ja. kan je nagaan. Nou, ze heeft een plaat uit, ik vind hem prachtig. Dat is ook een, een, iemand die, die met een stem en een gitaar eigenlijk klaar is. Want eh, ik vind er wel een wildgroei aan uh, singer-songwriters eigenlijk, hoor. Anno, anno nu. Ja, ja, dat is waar. Weet je, hoe meer, zeg maar, eh, niks ten afbreuk aan, de, aan het programma. Want ik vind het echt best wel een mooi programma. Best singer-songwriter van Nederland. Oh, dat vind ik ook een leuk initiatief. Dat vind ik echt heel tof. Maar je krijgt wel inderdaad zoveel toegankelijkheid qua singer-songwriters... dat je misschien wel, dat weet ik niet, daar een overkill aan krijgt... van het woord singer-songwriter. Terwijl dat heel breed is. Ik merk wel bij mezelf dat ik af en toe denk van... oké, maar eh, ik, ben, ik ben vooral gewoon eh, zangeres en Ja, ik vind singer-songwriter ook zo'n stomme uitdrukking. Maar ja, eh, nou zanger, op, zanger op zich niet, weet je wel. Maar ja, als je ineens heel veel die term krijgt... in heel veel verschillende facetten en verschillende mensen en verschillende stijlen... dan kan men wel misschien een soort van allergie opwekken daarvan. Dat snap ik. En ook omdat het niveau verschillend is. Ja, precies. en, want, laten we heel eerlijk zijn... niet iedereen kan zingen zodanig dat je denkt... oh, ik luister eigenlijk naar een hele band. Dat heb jij wel een beetje. Nou, dank je. Dank je wel. En Laura Marling heeft ook. Zullen we iets van haar draaien? Master Hunter. Oké, ga jij lekker stemmen. Ja, dank je. hunter. I my skin. nothing gets in, nothing that is hard as it tries. You want a woman cause you wanna be safe. well I tell you that I got a little all out on my grave. You want a woman who will call your name, it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. I don't stare at water anymore party doesn't do what it did before. It took me in to the edge of insane when I only meant to swim. I nearly put a bullet in my brain when the rhythm took me in. I am a master hunter. You let men into your bed not know you well. They can't get into my head. They don't have a hope in hell. You see, the thing is, we are so alone. There's nothing we can share. You can put me on the telephone, but you won't. can grow. Give me something, let me go. Or ah, tell me something I don't know. I, ah, I have some news. I have some news. It's just what you think I do in life when I'm not being used. You say you're not sad, you live for the blues. You're not sad, you live for the blues. I, ah, I have some news. Wrestling on the road from darkness. There's no fucking life that I would choose. Eh, ze, is, is, klaar, dus uh, wij, gaan, eh, we gaan live naar onze eigen singer-songwriter, Joris Zwart. Yes. stronger. Never done was asked of me. Bluffed in and sneaked back out. The people around me try to help, but it's hard just to accept. The world you make is the one you see, and I'll always disagree. But my weakness only reflects on me. when it should have been better the other day. Bring me of my focus, and you may vague all that I need to say. I'm howling stuff in the out, but how simple it can be. Freaking out when I thought I owned and blind for all I see. My weakness only reflects on me. Hmm. to let them. is, is dat, dat waar we het net over hadden? Dat je te veel op je bordje nam? Of, of is het toch iets anders? Of je eigen wijsheid? Of alles zelf willen doen? dat en... Het, eh, Ja, wat, wat is je zwakte? Wat is je zwakte? Ik vind dat je wel cryptisch schrijft, weet je dat? Oké. Ja. Ja, ja je, je, laat wel heel erg veel eh, open. Maar zo, zo ben je ook als ik je interview. Je, wel, je laat niet het achterste van je toon zien. Nee, dat klopt, ja. <laughs> Nee, maar zo zijn je, je, je, teksten vind ik soms iets te cryptisch. Dan wordt het een beetje iets blauwe hinein, vind je niet? Ja, nee, dat, ja, dat is niet de intentie. Natuurlijk. Nee. Nee, maar alsof je, je, wil, je wil heel veel verhullen en, en het wil, je wil het toch breed maken, neem ik aan. Ja, maar dat, dat is er. Ik, ik, ja, ik weet niet. Ik ben niet, wat dat betreft, ik ga het ook niet invullen voor mensen. Weet je, dit, dit, het moet voor mij kloppen, voor mijzelf. En, en zo schrijf ik teksten waarvan ik zelf het gevoel heb, nou dit is goed, dit klopt. Ja, ja. En eh, wat, ja, dat betreft conformeer ik me niet aan een bepaald beeld wat hoort. Of wat, nee. wat waarvan mensen denken, ja het moet duidelijker. En ik van ja, oké, eh, voor mij is het duidelijk. Ja, ja. ja, het is voor jou duidelijk. Maar daardoor is het, is, het een is het tegelijkertijd ook weer een beetje net te particulier geworden. Waardoor het, weet je wel? Hmm, dus dat... Eh, nou ja, goed. Dat ga ik even zeggen. Hey, je hebt een, een, een ontzettend leuk project gedaan met, eh, eh, op initiatief van Erik Corton, hè? Ja. The Ladies of the Lowlands. Dat was leuk. 28 mei hebben jullie gestaan in Arnhem. Ja, zeker. Ja, dat was te gek. Ja. En van wie was het initiatief? Was het van Erik zelf of van eh, nou Coco Jones? Van, van mij en Coco eigenlijk. We waren, ehm, we waren bij een concert geweest. En toen eh, van Trixie Whitley. En we waren met Cato van My Baby en met eh, Chris. En we hadden het erover dat zij eigenlijk ook wel eens bij That's Live zouden moeten spelen. Omdat hun band ook te gek is. En, That's Live? Wat is eh, dat? ja, sorry. That's, That's Live. Dat is een, een, de radioshow op 3FM van Erik Corton. En dat is elke zaterdag tussen 6 en 8. En dan nodigt die artiesten uit om live in een studio met heel veel publiek. Of met publiek eh, ja, echt een show weer te geven. In plaats van dat je in een studio zeg maar je ja. speelt. Ja. Eh, is het met publiek vaak veel leuker. Ja. Dus dat is wat hij doet. En, en wij, hadden daar, wij vonden dat zo'n leuke show. Dat we zeiden, dan moeten jullie eigenlijk ook in. En toen dacht ik ook, en ik, oké, nou dan, eh, dan twitteren we dat gewoon tegelijk. En toen zei Erik toen nou ja, waarom dan niet nog meer vrouwen Waarom dan niet met ja. z'n allen? Ja. Dus zo kwam de rest erbij. Dus het was eigenlijk heel leuk ontstaan van de men, ja, we vinden elkaars muziek namelijk ook te gek. En we zijn wat dat betreft op eenzelfde level, maar we hebben wel allemaal soort andere muziek. Nou. Dus ja. En je, ik ving ergens op, eh, of was dat ook in dat stukje over, over jouw nummer... Eh, dat zie je ook ergens door een, een writersblok heen trokken. Oh ja, dat klopt. Ja, zeker. Het gaf me heel veel inspiratie, heel veel herkenning. En nou ja, ik vind het gewoon te gek om die... Het is zoveel verschillende muziek en heel veel verschillende muziek inspireert mij. Dus dat, eh, ja, en we waren ook met elkaar gewoon muziek aan het maken. Gewoon avondenlang lekker eh, drankjes doen en, en, en nummertjes spelen. Ja, dan, dan, dan ga je weer, zeg maar. Dan krijg je weer heel veel energie van elkaar. En dat, ja, dat helpt wel. Nou, en jouw favoriete drankje is whisky? Uh, ook. Ja. ja. En je was vanavond ook bij, een whiskyproeverij. Ja, vanavond bij een whiskyproeverij. maar goed, die heb je er weer afgeslapen. Ja, nou, ja, nou volgende nummer. Moet je weer stemmen of... Eh, eh, Gaat deze? na, een beetje. Misschien kan het wel snel. Nou, goed wij gewoon door, doorpraat. <laughs> Welk nummer wil je gaan doen nu? Eh, ik doe Fruit Tree. En Fruit Tree, dat is eigenlijk een... Eh, het staat helemaal nergens op. Het is nergens te downloaden. Oh. Het is een liedje wat ik eigenlijk net heb geschreven. Oh, wel vers. oh, te gek. Ja. of wandering people. I had a dream that I'd be understood by you. The sing drew colors of green and iron blue. I'm like the others, taking all my pills for you. to see what is there to see. People like me off and go into places we haven't known, into the things that made us grow. will be forgotten for years. Oh, fruit tree, I'll keep on dreaming of you. Yes. Ja, mooi. Maar dus, eh, hoe heet dat? Uh, hoe dat? Slide guitar? Of nee? Hoe heet het nou? Met je, met, eh, met je... ja. Wauw. God, dus je hebt, je hebt de popacademie gedaan, maar ook gitaar erbij? Nee. Dat, heb je allemaal je, dat allemaal je, vader, heb je allemaal van je vader geleerd. Ja, de, de roots, de basis wel. En ik heb ook les gehad van René van Barneveld. Dus ja, ja. Urban Dance Squad en For the Country. En ja, verder gewoon heel veel zelf. Ja. Deze plaats is veel, veel meer rootsy, folk en, en, en bluesy, hè? Ja, een beetje Amerikanen. En, en eh, eh, hoe gaat je volgende plaat klinken dan? Ja, nou, ehm, ja, dat, dat hou ik nog echt voor mezelf. Maar ja, <laughs> dat, is meer, dat is eigenlijk, om, dat, daar ben ik nog een beetje naar op zoek. Ja. Ehm, hoe dat gaat klinken. Dat, ook wel meer naar de blues en de Americana, denk ik. En, eh, toch ook wel een beetje modern, maar het, klinkt nu heel vaag. Omdat ik maar niet die uit. nummers... Eh, ik ga van de zomer ga ik echt eh, een paar maanden schrijven. Oké, je gaat nog niet opnemen? Nee, nee. Dus de nummers die zijn ook nog niet af. Dus ik kan nu nog niet zeggen welke nee, nee, tuurlijk. dat opgaat, zeg maar. En wie je met een band? Een nieuwe band? Of een... Nou, we willen wel gedeeltelijk dezelfde, dezelfde mensen. Ja. Ja, zeker. En wanneer wil je dat gaan opnemen? Najaar of nog later? Ik wil echt wel, ja, het liefst zo snel mogelijk, dat wel. Maar ik wil eerst dat de nummers af zijn en dat ze goed zijn. Dus dat ga ik van de zomer doen en daarna, ik denk dat ik eh, in september de studie aan ga. Ja. Oké. En, en, waar ga je schrijven? Ga je dat in jouw gevangenis in, in Alkmaar doen? Ja, dat ga ik doen. Ja, zeker weten. Dus dat is ook een beetje mijn uitdaging om daar... Eh, ik Moet, ja, even leggen even uit. Ja, leg even uit voor luisteren. Ik woon uh, anti-kraak in een gevangenis in Alkmaar. De oude bij. De oude bij. Holleder zat er ook zes jaar. Oh ja, echt waar? <laughs> Heb ik me laten vertellen. Het is een oude bak, hè? Eh, ja, het komt uit 1884, het gebouw. En uh, ja, 130 jaar leed, weet je wel. Dat is wel... maar eh, het is heel mooi, heel mooi gebouw. En, en ik heb een hele mooie ruimtes dus en kan heel mooi muziek maken. Maar het is, ook wel heel apart en het doet iets met je. Het is een beetje ja. freaky En mijn vader die vertelde, dat was wel grappig, voordat ik daar ging wonen, zei hij... oh, ik heb 30 jaar geleden nog voor de gevangenen gespeeld in, de, in het kerkje daar. Ach. <laughs> Dus dat was ook wel grappig. Maar ja, ik, eh, ik, ik eh, vermaak me er wel eigenlijk. Heb jij dat ooit gedaan trouwens, voor gevangenen gespeeld? Nee, maar ik zou nog wel een, Johnny Cash tribute willen organiseren. Oh, nou, ik heb wel eh, gespeeld met mijn band voor in de, vijf keer bij de, de Alle torens hebben we een optreden gedaan. Hoe was dat? Dat was helemaal te gek. was met kerstmis, was een cadeautje voor ze dat was heel bijzonder. Dat was echt heel leuk om te doen. Nou goed. Maar goed, het lijkt me toch raar om te slapen ook in zo'n eh, gevangenis. Het, is apart, het doet wel iets met je, maar ik vind het wel leuk om te onderzoeken eh, wat het, hoe vrij je bent in, van je, in, je geest, zeg maar, terwijl je in een gevangenis van Want let's be honest, het is een gevangenis en er zit het gratis voor mijn raam en je komt er niet zomaar uit. En ehm, ik heb er echt aan moeten wennen, ook zeker... Eh, het is heel groot en ik heb er heel lang in mijn eentje gezeten. En nu zit er een vriend... er zit een oh, vriend, eh, woont ook, hè, een theatermaker. Eh, niet je vriend, maar een vriend. Ja, ja, ja, ja. ja we zijn heel lang hele goede vrienden, dus dat... Dat, dat lijkt me wel wat fijner, ja. Ja, maar hij is nu al drie weken weg. Oh, er kunnen niet heel veel mensen daar wonen? Nee, want de woonruimte is beperkt, tenzij oh. je dus in een cel wil wonen. Ja, nee, dat eh, gaan we niet doen. Nee, maar ja, ja, ik ga daar zeker. Ook de akoestiek is heel mooi, dus ik, dat is wel ja, als je dan zegt hoe gaat je nieuwe plaat klinken, nou, er zullen echt wel eh, dingen opgenomen worden daar. Ja. Heel bijzonder. Goed, uh, Way In, Way Out, we zijn er bijna aan toe. Eh, het is misschien wel leuk om... want ik heb daar ook over filosoferen. Want ik heb heel erg naar jouw plaat zitten luisteren, hoor. En ik heb heel erg... Ik vond Bridge Pin ook een heel bijzonder nummer. Hey, wat heb je aan het touw waarmee je boot vast ligt... als de boot op zijn kop in het water ligt? Ja, ja, bijvoorbeeld leg die eens uit. Bang om je te binden, dacht ik ook. Ehm, ja, ja, dat nummer dat, dat was, dat is eigenlijk wel grappig. Want um, Bridgepin was een nummer die had ik ook nog niet. En we zaten dus in de Ardennen en eh, vier dagen lang. En aan het einde hadden we nog tien minuten. En ik zei, joh, ik heb een ideetje. En... Uh, it needs to get off my chest right now. Dus hij had zoiets, oké, nou, ik druk wel op record en doe maar iets. En toen heb ik dat nummer gespeeld. Maar ik kende het helemaal niet, dus het was eigenlijk gewoon een free flow. En het was, eh, maar het is wel, komt wel uit jou. Het komt uit mij, ja. maar daarom, daarom, is, dat, is dit zo bijzonder voor mij. Omdat het me weer herinnert aan, aan waar je kracht ligt. Ja, ja precies. Om en... gewoon bij die muziek te blijven. En al die ja, bullshit eromheen, weet je, ja, forget Dat begrijp ik, ja. Eh, ja, dus dat was heel leuk voor mij. En dat, daar kwam wel dat, die, die loneliness uit voort, wat ik, eh, wat ik heel erg voel, weet je, enigszins kind. En ben, ja. Eh, alleen opgegroeid, maar ja, ja, daar, daar komt dat nummer eh, vandaan eigenlijk. Oké, oké. Nou, Way In, Way Out. Inderdaad, Way In had ik zoiets van ik, ik, ik, ik interpreteer het als twijfel, maar jij zegt van nou, dat is bijvoorbeeld bij een bokswedstrijd. Hè? Je moet je inwegen. En way out is afwegen, twijfelen en besluiten. Mhm. Waar gaat het over? Daar gaat het nummer over, toch? Daar gaat het nummer over, ja, zeker. Voor mij is het echt een troostliedje om elke keer weer te beseffen waar ik het voor doe. En ik vind het heerlijk om te zingen, omdat het, eh, omdat het gewoon een heerlijk liedje is. <laughs> ja, dus zo voelt het voor mij. Want ik wil gewoon uiteindelijk gewoon muziek maken die ik zelf prettig vind. En, en het is voor mij elke keer die afweging, maar niet per se een afweging van nou, doe ik het wel, wikken wegen, wikken wegen, dat niet. Eh, maar voornamelijk een, eh, een besef van heel veel dingen moet je gewoon doen. En je moet blijven doen. En ik wil uiteindelijk, mijn uiteindelijke doel is niet eh, nadenken over de dingen die ik niet heb gedaan. Of teleurgesteld zijn over inderdaad wat ik niet heb gedaan. Dus gewoon heel veel doen en het leven met beide handen aanpakken. Dus elke keer Zingen. ben ik daar gewoon blij mee. Ja. something to say. Be there and be one in your kindest way. Way in, way out, where to begin. There was a time we didn't need to fit in. There was a time we didn't want ourselves to blame. One nothing to lose and nothing to gain. Be everywhere, be righteous, beware. There was a time that you'd have dared. There was a time that you weren't scared. but everyone is on the run. We're living on our pride. It's like these pages I write on. Look how they all collide. something to say. Be there, be one in your kindest way. Way, way out of where to begin. There was a time I didn't need to. Nou, ja, hartstikke goed. Nou, lieve, lieve Jori, ik ben blij dat je gekomen bent. Je zou in april komen, het was ziek. En nu zag het er vandaag ook weer eventjes eh, angstig uit, maar eh, fijn dat je er was. Ik zou het niet willen missen. Oh. Ah. Nou, heel veel succes en heel veel eh, inspiratie deze zomer voor het schrijven. Van. En dan ook even niet optreden, even rustig. Nee, ja, dat is het. Ik ga echt een hele stop houden. Ik doe alleen nog een huiskamertourtje in eind juni en begin juli. Dus als mensen dat willen, dan kan je trouwens naar me mailen, joriszwart.gmail.com. Dat is het enige wat ik doe en dan stop ik er eh, twee maanden mee. Oké.